Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De renner van Trek soleerde naar de zegen. Het is de eerste etappewinst van Mollema in een etappe en zijn tiende zegen als profrenner. Palestijnen weigeren de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg weer in gebruik te nemen... omdat de Israëlische autoriteiten detectiepoortjes en bewakingscamera's hebben geïnstalleerd bij de ingang. Het gebied in het oude centrum van Jeruzalem werd vrijdag afgesloten... na een aanslag waarbij twee Israëlische agenten omkwamen. Vanochtend werd de heilige plaats heropend voor publiek... maar de Al-Aqsa-moskee roept moslims op om niet door de poortjes te gaan. Het moskeebestuur vindt het een schending van de bestaande afspraken. Zeker 27 mensen zijn in de Democratische Republiek Congo om het leven gekomen toen hun boot zonk. 54 opvarenden worden nog vermist. Volgens persbureau AFP gebeurde het ongeluk op donderdagnacht in de rivier Kasaï. De gemotoriseerde vissersboot zou zijn omgeslagen, mogelijk omdat hij overbelast was. Voor de achtste keer in zijn carrière heeft Roger Federer het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Zwitser was in drie sets te sterk voor de Kroaat Marin Cilic. Die was niet helemaal fit. Hij moest zich meerdere malen laten behandelen aan zijn voet. Federer schrijft met zijn achtste titel geschiedenis. Hij passeert nu de Amerikaan Pete Sampras, die Wimbledon zeven keer won. 33 mensen zijn gewond geraakt bij een botsing tussen karretjes op een achtbaan in een attractiepark in Madrid. Vlak voor het einde van de rit klapten de volgepakte wagentjes op elkaar. 27 inzittenden zijn met blauwe plekken, builen en duizeligheidsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan nog. Vanavond trekken regenbuien vanuit het noorden het land over. Morgen start in het zuiden nog met een bui.